Gert Kluk met het NOS Journaal. In Duitsland zijn bij een ontploffing in een chemiefabriek van BASF in Ludwigshaven zeker vier gewonden gevallen. Een onbekend aantal mensen wordt vermist. Er zijn metershoge vlammen en veel rook. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Een deel van de productie van het Duitse chemiebedrijf is uit voorzorg stilgelegd. Bij het offensief rond de Iraakse stad Mosul zijn vanochtend enkele dorpen eroverd op IS. Dat meldt het Turkse staatspersbureau. IS ook de controles zijn kwijtgeraakt over de hoogweg... die Mosul verbindt met de regionale hoofdstad Erbil. De eerste succesjes betekenen niet dat het offensief snel voorbij is. IS-strijders hebben zich ingegraven... en de verwachting is dat de stad straat voor straat moet worden heroverd. Alleen van de schatting nog een miljoen mensen in Mosul die geen kant op kunnen. Poolse vrouwen die tijdelijk in Nederland werken... worden op grote schaal seksueel geïntimideerd. Ze worden onder druk gezet om seksuele diensten te verlenen in ruil voor meer werk... Dat meldde stichting Fair Work, die strijdt tegen mensenhandel. De stichting deed onderzoek naar aanleiding van een melding over misbruik op de werkvloer in een fabriek. In Nederland werken zo'n 80.000 Poolse vrouwen op tijdelijke contracten. Op negen middelbare scholen in de Oost-Duitse steden Leipzig en Maagdenburg zijn dreigmails binnengekomen. De politie nam de meldingen serieus. De scholen werden extra bewaakt en een paar werden hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Aan het begin van de middag zei de Duitse politie dat er niets is gevonden in de scholen, en dat er geen gevaar dreigt. De politie meldt een flinke stijging van het aantal meldingen van kinderporno. Vorig jaar ging het om ruim 5500 tips. Dit jaar zijn het er al 12.000. Dat het aantal meldingen toeneemt werd eerder opgemerkt door het meldpunt kinderporno op internet. Als het meldpunt vermoedt dat er sprake is van strafbare feiten, wordt de politie ingeschakeld. Het weer in het noorden en oosten soms nog regen, vanuit het westen klaart het op. In de loop van de middag opnieuw een paar buien, het wordt maximaal 17 graden. Dit is ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad in beide richtingen files op de A27 Utrecht-Breda. Vanwege de politiecontroles op de Merwedebrug is de rijbaan versmalt.